Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Kaag van Financiën heeft gewaarschuwd voor een recessie. En dat deed ze in een speech op een congres van haar partij, D66. Kaag wil harde bezuinigingen voorkomen... en zei dat het kabinet volgend jaar moeilijke keuzes moet maken. Ze zei ook dat alles wat we in Nederland uitgeven eerst verdiend moet worden... en dat gratis geld niet bestaat tegenstelling tot op het VVD-congres leidde het asielvraagstuk niet tot discussie bij D66. De leden namen unaniem een motie aan voor de zogenoemde spreidingswet voor asielzoekers. De omroepkoepel NPO stelt op korte termijn samen met alle omroepen... een actieplan op voor een veilige werkomgeving. Dat heeft voorzitter Leeflang bekendgemaakt... na contact met staatssecretaris Oesloe van Mediazaken. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant... over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag... van presentator Matthijs van Nieuwkerk van het programma De Wereld Draait Door. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant... zijn de opnames met Van Nieuwkerk voor de Top 2000-quiz voorlopig stilgelegd. De politie in Bulgarije heeft vijf mensen aangehouden vanwege de bomaanslag vorige week in een winkelstraat in Istanbul in Turkije. Bij die aanslag kwamen zes mensen om het leven. Meer dan 80 raakten gewond. De vijf verdachten worden vervolgd voor hulp bij het uitvoeren van de aanslag, zegt het OM. In Turkije zitten ook al tientallen mensen vast. En de rechter oordeelde gisteren dat 17 van hen vast blijven zitten in afwachting van een rechtszaak. In Abu Dhabi heeft Max Verstappen de pole position veroverd voor de race van morgen. Verstappen bleef in de derde kwalificatieronde zijn teamgenoot Perez voor. In Abu Dhabi wordt de laatste Grand Prix van het seizoen gereden. Verstappen is al wereldkampioen, maar hij kan nog een record vestigen... namelijk van het aantal overwinningen in één seizoen. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en vrijwel overal gaat het licht tot matig vriezen. Morgenochtend nog koud met een paar graden vorst en weinig wind. De bewolking neemt dan toe en vanaf de middag kan er in het westen regen gaan vallen.